zwarte man die alle allemaal zijn. De Mossischoren is daarna nog niet gemeen. Van onder de pit tot onder grote man. Roepen al die jongen wie van e wit en zwart. Van Hansie Jobs tot onder e de kerk van Moilenwijk. We laten die jongen doet de ploeg niet in de steek. Kom niet zo plan, door moet je Onder alle zenét. De voetballisten, de voetballisten, en hát van jij op Sassa en hát wij zenét. De voetballisten ooit komt in zijn want hij ooit komt in zijn want hij ooit komt in zenét. Zenét!